Weddington en haar collega stonden een vrouw uit Texas bij... die haar zwangerschap wilde afbreken, wat toen niet mocht. Ze wonnen de zaak uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof te laat voor hun cliënt... die haar kind na geboorte ter adoptie aanbood. De zaak geldt nog steeds als belangrijkste jurisprudentie in Amerika over abortus. Al kan een zaak van de staat Mississippi die nu speelt daaraan een einde maken. Sarah Weddington was 76 jaar. In Zuid-Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan het regime van de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59. Hij wordt onder meer verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het onderzoek tegen de man loopt al jaren. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en zit nu vast in Parijs. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar die wordt opgebaard. Tutu overleed op tweede kerstdag op 90-jarige leeftijd. Hij gold als het geweten van Zuid-Afrika, vooral door zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In 1984 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. Het weer, hier en daar regen. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door ijzel. De komende uren vooral in Overijssel, Friesland en Drenthe. En tot slot ook in Groningen. Daar kan het ook ochtends nog glad zijn. Minima van min 2 in het noorden tot plus 5 in het zuiden. Daarna een overwegend bewolkte dag.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 me both of you Fijne dagen. so hard, I don't got friends I got family at the end of the day That's all I need and you know That's what you'll always be No matter how long it's been No, I don't got friends Ooh, ooh, ooh. I got family Ooh, ooh, ooh, Yeah, yeah, yeah, yeah You're gonna know your real ones when you're tested Who there with you when it's dead and when you stressing strong, I'm my fast set. Like good energy, gotta protect it.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 The things our dreams of En weet dat ik er voor je ben. Er zijn problemen, maar die moeten we nu laten. fijne dagen en een voorzitter.